Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Dit was het... ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A27 tussen Almere en Utrecht. En op de A44 tussen Wassenaar en Knopenburgerveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 De Geus, voorzitter van het strategisch beraad van het CDA, ligt zijn keuze volgens de krant vandaag toe. De populariteit van Keizer, wethouder in Purmerend, stijgt snel. In de peiling van Maurice de Hond stond ze dit weekend tweede, vlak achter fractieleider van Haarsma Buma. Een Kamermeerderheid steunt de oprichting van een organisatie voor de bescherming van klokkenluiders. In het wetsvoorstel van de SP krijgen klokkenluiders uit zowel het bedrijfsleven als de overheid juridische en financiële bescherming. De organisatie gaat het Huis voor Klokkenluiders heten en wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Die kan bij meldingen door klokkenluiders ook onderzoek doen. De leider van de Griekse radicaal-linkse partij Syriza doet niet mee aan nieuwe gesprekken om een regering te vormen. Gisteren begon president Papoulias aan een laatste poging om toch een regering te vormen met de drie grootste partijen. Na Syriza zijn dat de conservatieve Nieuwe Democratie en de socialistische PASOK-partij. Als de formatiepoging van president Papoulias mislukt, lijken nieuwe verkiezingen onafwendbaar. In Laren is een man van 31 aangehouden. Die wordt verdacht van brandstichting in onder meer een houtzagerij in Laren. Daardoor ging in november vorig jaar de hele collectie van de naastgelegen bibliotheek verloren. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een reeks rietkapbranden in Laren en Blarikum. Een man van 26 en een vrouw van 24 zijn omgekomen na een ongeval op de N241 ter hoogte van de Noord-Hollandse plaats Zijdewind. De man verloor vermoedelijk de macht over het stuur en kwam op de verkeerde weghelft. Daar botste hij op een tegemoetkomende auto. Een ouder echtpaar in de andere auto is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De meeste kans op zon is in het zuiden.